Mark Visser met het NOS-journaal. In Amsterdam is de FNV aan het vergaderen. De federatieraad is er nog niet in geslaagd een standpunt te bepalen over het pensioenakkoord. AVP-voorzitter Wim van den Burg spreekt op Twitter van een vergaderrecord. De voorzitters van alle 19 FNV-bonden zijn sinds afgelopen middag twee uur samen. Binnen de vakcentrale liepen de spanningen over het akkoord steeds verder op. FNV-bondgenoten is fel tegen het akkoord. De bond heeft zelfs gezegd zich niet gebonden te voelen mocht de meerderheid ermee instemmen. Amnesty International heeft opnieuw kritiek geuit op het gedrag van de anti kadhafi troepen in Libië. Amnesty doet een oproep aan de Libische overgangsraad om schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Volgens de organisatie worden de meeste schendingen gepleegd door aanhangers van Gaddafi, maar maken de strijders van het nieuwe regime zich ook schuldig aan marteling en moord. Intussen ligt de strijd om Beni Walid even stil. De stad is nog altijd in handen van Gaddafi-aanhangers. De anti-Gaddafi-strijders wachten op de NAVO, die vandaag nieuwe luchtaanvallen zou willen uitvoeren op wapentuig in de stad. De anti-Gaddafi-strijders melden dat zeven van de mannen in hun buitenwijken van Beni Walid zijn gedood door bewoners die hen in een hinderlaag hadden gelokt. Vluchtelingen uit de Libische stad melden dat de winkels dicht zijn en dat er tekort aan voedsel is. De US Open is gewonnen door Novak Djokovic. De Servische tennisser versloeg in de vier uur durende finale de Spanjaard Rafael Nadal in vier sets. In de derde set serveerde Djokovic al voor de wedstrijd, maar Nadal trok de set alsnog naar zich toe. In de vierde set was de Servier met 6-1 veel sterker dan de Spanjaard. Djokovic heeft dit jaar drie van de vier Grand Slams gewonnen. Hij won ook al de Australian Open en Wimbledon. Dan het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. Overdag zijn er zonnige perioden en in de middag en begin avond ontstaan er enkele buien. Maxima komen uit rond 18 graden en er staat een stevige zuidwestenwind.